Liever niet. Ik wil liever niet met jou in het duister Nee, ik ook niet met jou. maar ja, het kan even niet anders voorlopig. we zijn er weer. Mijn koptelefoon is weer naar de galamise. Ik ga hem echt een keer veilen. Ik heb helemaal geen koptelefoon. Ah, hoe kan dat? Nou, arme loser. Arme loser. Nou, daar hebben we het zo nog wel over. Maar jongens, hoe is het met jullie? Goed. Goed. Dat klinkt lekker mat. En Robbie die is... Eh, Goed, ik ben alleen een beetje moe van het werk. Helemaal <laughs> kapot van het werk. Jongens, en dan de vraag. Hoe is jullie weekend? Nou, vertel het maar, Mike. Jij mag een keer beginnen. Jij bent nog nooit begin, begonnen. In 25 uitzendingen ben jij nog nooit begonnen. Nee, ja, iemand moet het als laatste doen. Save the best for last, zeggen ze dan. Dus ik ben als laatste. Oh ja, dat is wel. We hebben altijd veel gesprekstof van jouw weekend. Dat is waar. Ja, dat is waar, ja. Oké, okay, nou, dat begin ik wel. uh... <laughs> Wat heb je gedaan? oh, ik ben eh, met eh, scouting weer naar Naalveld geweest. Oh. Voor maar twee uurtjes of zo. Twee en toen, uurtjes? Ja, toen bij de stam <laughs> nog even wat gezopen. Boswandeling? Nee, helemaal niks. Gewoon een Boswandeling is heel toepasselijk. Ja. en eh... Uh, ja? S'avonds gewoon nog even dorp. Gezellig. En gisteren ben ik naar Katwijk geweest om te kijken of die gasten aan het trainen waren, maar die waren in de arena aan het trainen. Ja, dat heb ik, ik heb hun rooster gezien. Ja, dus uh, ze waren er niet. Dus dat uh, ben ik even... Ze waren ongeveer rond 1 uur naar de arena. Ja, was wel verbalen. Maar maakt niet uit. Dat was mijn weekend. Robbie, wat ja. was jouw weekend? Nou, zou ik het eens even zeggen. Nou, ik heb zaterdag gewerkt. Het was vrij rustig. Het was eh, het begin van een mooi weekend met mooi weer, weet je wel. Dus ja. weet je niet wat je moet verwachten. mooi. Ik heb lekker rustig aangedaan. Wijs. Weekend gevierd, want ik was vroeg uit. Zo. En... eh zondag, toen brak de hel los. We dachten, nou lunch, weet je wel, mooi weer. Ja, dat heb ik gezien. Met, ja, met mijn werk. En eh, ik heb geloof ik echt zitten stampen als een malle. Met trots op je. Dankjewel. Echt waar. Met heel mijn hart. En nu moet je het even menen, want... Ik meen het ook. Ik kijk je ook aan. Ik kijk je recht aan. Ik kijk niet van je weg. Oh, gelukkig. Je doet wel je ogen dicht. Ja, weet ik. Dan, zie ik, dan, dan, dan bedenk ik me ook gelijk wat je aan het werk bent geweest. Dan kan ik me inleven. Dan aan de binnenkant van je ogen. Ja, net zoals Bas het altijd deed. Daarom. Dus ik kijk hem nou niet langer aan. <laughs> en hoe was jouw weekend, Mike? Ik heb, eh, ja, het weekend begon voor, voor mij al vroeg. Uh, In Nee, nee, nee, de steeg heb ik gelaten. De steeg heb ik gelaten. Voor de mensen die het niet weten, ik leg het ooit nog wel een keer uit. Eh, nee, mijn weekend eh, begon eh, eigenlijk niet eigenlijk. Ik, vrijdag, ik werd vrijdagavond ik gebeld. hoor ik ineens hele lieve stemmen over, aan de andere kant van de telefoon. Hey Mike. Hoi. Ik was het niet, dus wie was het? Kun je voor me invallen? nou, dus ik moest zaterdag naar het circuit toe. Ik moest invallen. was hartstikke gezellig. Stond daar met drie of vier man. Nou, joepie. Heb een top prachtig weer gehad. Ik heb bijgekleurd. Ik heb de nieuwste wagen van de Spijker gezien. Welke? Eh, je weet toch wel Spijker, die fabrikant ja, die de C8, Spider. Nieuw nieuwe ja. Spijker, Spijker. Ja, hij heet Spider. Heet één auto, heet nou, Spider. In ieder geval, ik heb de nieuwste auto gezien, de nieuwste Spijker. Echt, het is om je vingers bij op te vreten. Echt prachtig. Het hele interieur van, ah, van binnen is helemaal een soort van, ja, van draadstaal. Heeft, hij, heeft hij nog steeds die coole sch eh, schakelpook? ja, ja, ja, ja. Nog steeds? Ja, die er ook in geweest, of niet? Nee, ik heb het wel gevraagd. Zei, joh, zou ik even mee mogen rijden? Of zou ik op zijn minst even mogen rijden? Nou ja, dat, eh, voor het eerste had, eh, was hij waarschijnlijk nog in de stemming. Voor het tweede was hij niet te vinden. Hij reed er ineens heel hard vandoor. Hmm. Ik kan wel rijden. Snap ik het wel een beetje. Nou, lekker dan. Nee, de, en eh, ja, zondag heb ik ook nog heel even circuit gedraaid. Dat is ook heel, heel gezellig. Ik ben, daarna ben ik nog heel even dorp in geweest. Heb ik even zondag van, of zaterdag? Zondag, zondag. Zaterdag ben ik aan het werk geslagen, De eerste dag van het circuit heb ik toen gewerkt. En zondag heb ik ook nog even op het circuit vertoefd. En daarna ben ik, ehm, heb ik het dorp ingegaan. Met wie? Zondag? Nou, ik ben met mijn grote liefde met ik gegaan. Wie is jouw grote liefde? Ja, dat, is, eh, dat mag nog niet verklappen. Hmm. Is dat Femke? Jezus, Kevin, hou nou eens op met die voorspelbare dingen. <laughs> Ze heeft wel een mooie tatoeage. Hoe lang heb je al met haar? Nou, ik eh, ga zeker... Uh, laatst nu. Het is nu tien voor half tien. Nou, ik ga zeker iets meer dan een dag nu met haar. Leuk. Nou, leuk. gezellig toch? Waar is ze nu? <laughs> ja, Zullen er zo op terugkomen, Jong? We gaan, we gaan lekker muziekje luisteren. Ja, voor we dit gaan eh, vervolgen. Dat gaan wij later nog volgen. We hebben weer veel op met Mike, hoor Inderdaad. Dat weet ik wel zeker. <laughs> Is dat niet standaard bij mij? Dat weet ik wel zeker. nou, dan gaan we de controle maar eens terugnemen. Take over control. My sign is you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby My Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messing with no broke niggas. Uh, get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, she got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. Oh, you will see him on TV any given oh, Sunday. Win the Super Bowl and drive off in a Hyundai. Oh, she was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Shoulda got that insured Geico for your money. money. If you ain't no punk, holla, we want freedom. We want freedom. Yeah that you need to have. Cause when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years, and on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messin' with no broke niggas. Uh, now I ain't saying she a gold digger, uh, but she ain't messin' with no broke niggas. Uh, get down, girl, gon' head, get down. Uh, get down, girl, gon' head, get down. You don't wanna do the smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, you can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a beans out of that toxin. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when you get on, he leave your ass for a white girl girl gon' head you down. Turn up for the weekend. I'm playing God for looking too old. Can you find all that you stand for? Has been this anymore. Though I'll be laid down on the floor, as many feet. Boy, you set my heart on fire. Take me higher. Morena, morena, morena, I give you my love. Ja, daar zijn we weer. <laughs> Hallo. Hoe is het ermee? Lekker, met jou. Ja, lekker. Nee, eh, er ging wat fout, hè? Ja, je kent me. Ah, maar niet uit, maar niet uit. Nee, we zijn nu weer even met z'n tweeën, hoor. Oeh, Kevin. Dit moeten we vaker doen. Ja, bevalt het? <laughs> ja, nou, eh, het loopt een beetje verkeerd allemaal vandaag. Ja, ik heb weer een keer het programma niet kunnen maken, omdat ik druk heb met werk en in school. Ah, dat is niet Maar eh, ik uh, merk nu weer, wel weer dat we het nodig hebben. Ja, nu wel. Nu je eraan gewend bent, vind je dat allemaal heel fijn. Ja, anders was Mike niet weggegaan. Nee, maar jongens, Mike is gewoon weg. Trouwens, nu we het over Mike hebben. Ja. Hij gaat blozen. Hij, hij bloost. Hij bloost zo in het maar te zeggen Mike, wat zie je er weer goed uit vandaag. En dan gaat hij blozen. Oh, oh dankjewel, dankjewel. Ja, die jongen bloost zo snel. Hij is nu maar even eh, iemand weer naar thuis. Of nee? Hij is... Eh, hij is met dat... Eh, met, Hoe heet ze? Fem, Femke. naar het station gelopen. Om er Femke. Eens, uh, Zijn er Ellie's tussen het station en, <laughs> en hier? Nou... Ja, als je, door, als je door de oude gedeelte gaat. Uh, eh, kippentrappetje toch? Kan je wel. Eh, Ook. op de trap. Nee, in die deurpost. deurpost? <laughs> ja, je hebt toch zo'n uh, zo'n deur die in de muur zit. Die wordt niet gebruikt of zo, maar er zit precies zo'n stukje nog tussen van die muur. Oh, dat meen je niet? Ja. Nou, dan gaan we dat een keer proberen natuurlijk. niet, wij niet. Ah, ja, hallo, even rustig hè. <laughs> maar... ja, je snapt het toch wel een beetje met Ja. Hmm. Ja, nee, eh, maar ja, daar ga ik mijn tijd nu maar voor. Heb jij toevallig eh, vrijdag eh, voetbal gezien? Ik moet je eerlijk zeggen, nee. Oh, jij moet werken natuurlijk. Nee, ik was toen wel vrij. Oh, ja. Alleen ik heb uh, Top Gear gekeken. Top Gear? Autoprogramma. Ah ja, ja dat ken ik wel. Met uh, Jeremy Clarkson. Ja, lach. En Hamster. Hamster? Ja, dat is die kleine. Doet noemen ze Hamster. Ook mee, niet? Nee. Maar het ging over Vietnam. En dan nou, gingen ze van Zuid-Vietnam naar Noord-Vietnam op eh, scooters. Maar dat ging helemaal fout. <laughs> Vertel. Doe het. Dus vertel wat leuks erover. Ja, ze kregen 15 eh, miljoen uh, Vietnamees geld. En dan denken ze, nou, daar kunnen we heel wat mee, weet je wel. Helemaal <laughs> niet. <laughs> het was gewoon niks waard. dus eentje ging gelijk naar de echte Fiat dealer om een Fiat 500 te halen. Ja. Maar dat kostte 560 miljoen Vietnamese ja. En uiteindelijk konden ze alleen een scootertje kopen. Eén scootertje? Nee, iedereen had 15 miljoen. Oh. Dus ze waren met z'n drieën. Oké, dus dat is uh, 45. Ja. En ze hebben iedereen zijn eh, scooter gekocht. Dat klinkt zoveel, hè? 65. Ja, 560 miljoen Vietnamese ponden of zo. Dat zou ik ook wel willen. Maar ik vind het niet leuk, want Mike is er niet. Ik kan hem lekker belachelijk maken. Ja, dat is wel zo. Want hij gaat blozen omdat hij... Omdat Femke zei dat ze modellenwerk ging doen. Gordijntjes. En ze hadden het over gordijntjes. En nou blijkt ze dus een rok te hebben met gordijnen. Ja, nu we daar toch <laughs> over hebben. Net toen wij eh, hier gezellig zaten, hoorden wij een getik op de raam. Oh. <laughs> Komt er in één keer iemand met een trainingsbroek naar beneden, doet ze kont op het raam en wij staan echt zo van... Gast, jouw behaarde billen willen we niet zien. <laughs> en ze vonden het helemaal stoer en ze liepen helemaal weg. ze vonden het helemaal geweldig. Wat ik natuurlijk niet snap. Nee. En we hebben nu een afdruk van een, een bil. Ja, en Twee billen op. op. En er zat een vlieg op, ja. <laughs> Schijfvlieg. Ah. <laughs> Zo flauw. Ja. Maar eh, dat is onze nieuwe held. Ja, <coughs> Sorry. <coughs> eigenlijk moet er, eh, moest er een foto van gemaakt worden als een logo of zo. <laughs> Knockout FM. Ja. Zullen we het nu alvast vertellen of niet? Over logo's en zo? Of zullen we dat wel zo... Nee, eh, eh, we gaan het straks nog wel even hebben over de bar battle. Want die gaat er ook weer aanzien te komen. En, bar battle. we zullen alvast verklappen. Wij doen mee. Wauw, doen wow. wij mee? Ja, wij doen mee. Voor onze luisteraars. ja, nee, wij doen mee. En eh, gaan er een spektakel van maken. Ja. We hopen natuurlijk ook dat iedereen komt, maar je hoort het nog wel wanneer en waar en hoe en wat. Ja, en eh, we gaan er een feestje van bouwen. Precies, we willen gewoon eh, de grootste... Bar battle, ja. We willen gewoon het beste zijn. Wij moeten de winnaar worden van alle teams en dat, wij hopen dat onze luisteraars ons dan gaat steunen. Ja. Dus. Vooral met eh, doneren, fooi. En wie de meeste fooi heeft, wie het meeste opbrengt voor het goede doel. Ja. Die eh, wint de Met uiteraard een Zandvoorts goed doel. het is een Zandvoorts goed doel. UNICEF, War Child, nee. Het een, is een Zandvoorts goed doel. Dus je weet dat het goed komt. Maar we hebben hier... Eh, we gaan straks verder. We hebben Armin van Buren met Not Giving Up. Like life's not on your side. It's weighing heavy. beat in says she likes my watch, but she wants Steve's AP, and she stayed up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3, and so I put her number in my bold BB. I got a black BB. She got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC, and then I'll film it all up on my JVC. Uh, scene one. Everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. Take one. one. for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. Adiva and Hadila. I'm up on the guest list with the Swedish house mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila, surrounded by some bunnies, and it ain't. Kista. I wake up in the morning with a markings of amnesia. With a girl that like a girl like Lindsay Low and Queen Latifah. If you the ballin', then boy I must be FIFA. And that's the procedure from Miami to Ibiza.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 Morgen praat formateur en beoogd premier Rutte met Van Bijsterveld en ook met VVD'er Halbe Zijlstra, die waarschijnlijk staatssecretaris wordt op onderwijs. Desgevraagd is gevraagd, zegt Rutte in een reactie op de kritiek van onder andere zijn partijgenote Nelly Kroes, dat hij begrip heeft voor haar verwijt over het geringe aantal vrouwelijke bewindslieden in zijn toekomstige kabinet. Rutte erkende dat drie vrouwelijke ministers van de twaalf niet veel is, maar hij zegt dat hij trots is op het team dat er nu komt. De 33 opgesloten Chileense mijnwerkers worden vanaf woensdagochtend 5 uur Nederlandse tijd één voor één naar boven gehaald. De reddingsoperatie gaat anderhalf tot twee dagen duren. De proeven met de kooi die de kompels naar boven moet halen zijn gelukt. Ingenieurs ronden vandaag de laatste werkzaamheden aan de reddingsschacht af. Zo is de bovenste 90 meter van de schacht van de koper- en goudmijn verstevigd met een ijzeren bekisting. In Parijs is een Rwandese rebellenleider gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De man, Kaliste Mumbagashima, is een van de leiders van de Hutu-militie FDLR. Die militie zou vorig jaar mensen in het oosten van Congo hebben verkracht, gemarteld en vermoord. Het internationaal strafhof in Den Haag had een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Nederlandse schaatsers zijn in opstand gekomen tegen de nieuwe regel die verbiedt met de schaats over de lijn te komen. Wie met de hele schaats op het rechte eind over de lijn komt, wordt voortaan gedisqualificeerd. Olympisch kampioen Mark is in een opstand begonnen tegen die nieuwe regel. Schaatsers uit binnen- en buitenland hebben zich bij het protest aangesloten. De Internationale Schaatsunie heeft al laten weten dat de regel niet wordt